Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Nederlandse publieke ruimte wie net geen campagnemanifestatie houden. Rutte noemt de plannen daarvoor van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken ongewenst. Cavusoglu zou volgende week zaterdag naar Rotterdam willen komen. Zou Turkse Nederlanders willen aansporen ja te zeggen tegen de nieuwe grondwet... die premier Erdogan meer macht geeft. Turkije houdt op 16 april een referendum over die nieuwe grondwet. Opnieuw vertrekt een medewerker van de Franse conservatieve presidentskandidaat François Fillon. Na een woordvoerder en twee medewerkers stapt ook campagneleider Patrick Stefanini op. Stefanini adviseerde Fillon eerder om te stoppen met de campagne... vanwege een onderzoek naar mogelijke fraude door het echtpaar Fillon. Maar omdat de presidentskandidaat dat advies negeerde... ziet Stefanini zich niet langer als de meest aangewezen persoon om de campagne te leiden. Met het leeglopen van zijn campagneteam wordt de druk op Fillon om op te stappen groter. Ook steeds meer republikeinse leden in het parlement zouden hem willen vervangen door de gematigde Alain Juppé. Die verloor in november nog ruim van Fillon. De politie heeft een automobilist opgepakt die gisteravond een ambulance hinderde op de snelweg tussen Hees en Den Bosch. De ziekenwagen was met zwaailicht en sirenes op hoge snelheid op weg naar het ziekenhuis. In de ambulance lag iemand die in levensgevaar was. De automobilist was eerst aan het bumperkleven en haalde toen rechts in. Daarna ging hij voor de ambulance rijden en trapte op de rem. De man van 46 uit Roosendaal is volgens Omroep Brabant opgepakt. En zijn auto is in beslag genomen.